Ook melden getuigen dat ze een straaljager hebben gehoord. Het is onduidelijk wat er precies gaande is. Verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep denkt dat het inslagen van zware artillerie zijn, afkomstig van de troepen van Gaddafi. Melissen verblijft in een hotel in Benghazi, waar grote onrust heerst. Volgens Melissen komen de inslagen steeds dichterbij. De explosies begonnen in de vroege ochtend, daarvoor was het vrij rustig in Benghazi. Westerse landen hadden Gaddafi gewaarschuwd geen aanval op de stad te beginnen. Premier Rutte vraagt nog even geduld voor de brief over het helikopterincident in Libië. De Tweede Kamer wil snel weten wat er precies is gebeurd bij de mislukte evacuatie... waarbij drie Nederlandse militairen in Libische handen vielen. Rutte zegt dat de beloofde brief er echt komt, maar dat het even duurt om alle feiten goed weer te geven. Een van de koelsystemen in de Japanse kerncentrale Fukushima werkt weer. Technici hebben een dieselpomp aangesloten op reactor 5... De kerncentrale is ook weer voorzien van elektriciteit, maar het is nog niet gelukt om de koelsystemen daarop te laten draaien. De technici hopen dat dat vandaag bij een van de reactoren wel gaat lukken. Staatssecretaris Teven wil pokeren via internet legaliseren. Nu is dat nog verboden, terwijl honderdduizenden Nederlanders daaraan meedoen. Door een systeem van vergunningen wil Teven ervoor zorgen dat mensen legaal online kunnen meedoen aan kansspelen. Hij denkt ook dat er op die manier meer controle komt op de aanbieders. In Italië is een Amerikaan aangehouden die kaartjes verkocht voor de zaligverklaring van de vorige paus op 1 mei. De man vroeg er 170 euro voor, terwijl de zaligverklaring gratis is.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 van Zandvoort, op 106.9 imagine it's